4 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Duitsland stemt niet in met de voorwaarden... waaronder de Grieken het financiële hulpprogramma willen verlengen. De Grieken vragen volgens Duitsland om een overbruggingsperiode... zonder dat ze zich aan de voorwaarden houden van het steunpakket. Griekenland beweert zelf niets te ondernemen... wat de financiële doelstellingen kan ondermijnen. Morgen praten de Europese ministers van Financiën... over de toekomst van de financiële steun aan de Grieken. Een rechter heeft in Rome acht Feyenoord-fans elk een boete opgelegd van 45.000 euro. En ook worden ze Italië uitgezet en krijgen ze een stadionverbod. Gisteravond werden in totaal 33 Feyenoord-supporters opgepakt bij rellen in het centrum van Rome. Sommige fans zijn vrijgelaten. 14 supporters moeten nog voor de rechter komen. De groep was naar Rome afgereisd vanwege een wedstrijd van Feyenoord vanavond tegen AS Roma. In het noorden van Australië zijn honderden mensen geëvacueerd in verband met de komst van twee orkanen, Marcia en Lam. Orkaan Marcia zal morgenochtend de Australische noordkust bereiken. Meteorologen verwachten dat orkaan Lam vannacht al voorbij zal razen. Stranden zijn afgesloten en hulpdiensten proberen door middel van zandzakken het water tegen te houden. In kruiden van huismerken van verschillende Nederlandse supermarkten zijn amandelen verwerkt zonder dat dat op het etiket staat. Het gaat onder meer om paprikapoeder van huismerken als Perfect, Markant en Plus. De supermarkten zijn een terugroepactie gestart. Ook in Groot-Brittannië, Canada en Amerika zijn kruidenproducten gevonden waarin pinda of amandel is verwerkt. Amandel kan levensgevaarlijk zijn voor mensen met een notenallergie. Het weer in de loop van de dag in het westen meer bewolking. Vanavond ook in de rest van het land bewolking en kans op regen. Morgen wordt het grijs en vooral middags kan het gaan regenen. Het wordt een graad of 7. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... vanaf knooppunt Ippenburg tot Delft over 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat kan u de volgende twee uur verwachten? Om kwart over vier het gedicht van de week, rond de klok van half vijf de column van Mandy Schorel en rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar ook lekkere muziek, nieuws en uitgaastips uit onze fantastische badplaats. Ik stap vandaag met I Saw Her Standing There van de Beatles geschreven door John Lennon en Paul McCartney... en werd gebruikt als openingnummer voor het debuutalbum van The Beatles... Please Please Me in 1963. In december werd het nummer ook uitgebracht als B-kant... van de eerste Amerikaanse single van de Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Gevolgd door Roger Whittaker met I Don't Believe It Anymore. Mijn naam is Hans Wassenaar.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 No, I don't believe in it. biljarttriathlon toernooi bij het Wapen van Zandvoort. 20 februari aanvang 7 uur s avonds. Libre, bandstoten en drie banden. Graag inschrijven aan de bar bij het Wapen van Zandvoort. Of per e-mail onder vermelding van het Libre Moyenne. Meer informatie, Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10. Prijs per persoon 5 euro. Het e-mailadres is wapenvanzandvoort.kpnmail.nl En het is s'avonds om 10 uur afgelopen. van de week is van Rita Troost Grapendal uit de bundel Drijvend op een bliesje. Een vlinder. Als ik opnieuw weer word geboren, zou ik een vlinder willen zijn. Vrolijk fladderend van bloem naar bloem. Dat lijkt me o oh zo geweldig fijn. Vol kleuren zou ik mijn vleugels schilderen. Me koesteren in de zonneschijn. Ondeugend dartelen boven het water. Dat moet toch zo geweldig zijn. Ook zou ik me laten drijven. Op een briesje, zwoel en zacht. En als de maan gaat schijnen, heerlijk rusten in de nacht. Zie ik ineens een musje, verschuil ik me in het riet. Want het is misschien onnozel, ik denk die ziet me niet. Word ik dan opgepeuzeld, heeft het zo moeten zijn. Ik had een kleurrijk leven. Oh, dat is toch zo geweldig fijn. and when. aanslag gemeentelijke belastingen 2015 komt eraan. Eind februari aanstaande verzendt gemeentebelasting in Kennemerland Zuid de aanslag gemeentelijke belasting 2015 naar alle inwoners en bedrijven in de gemeente Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Hademelieden en Sparenwoude. Op het aanslagbiljet staan diverse gemeentelijke heffingen vermeld... zoals ontroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Maar ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Voor het taxeren van de WOZ-waarde gelden de regels die zijn vastgelegd in de wet waardering ontroerend goed. Hierin is bepaald dat de WOZ-waarde in 2015 moet worden vastgesteld naar het waardeniveau van woningen en bedrijven op 1 januari 2014. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde is daarbij getoetst aan gerealiseerde verkoopcijfers van gelijkbare type woningen in de buurt of gemeente rondom deze waardepeildatum. De gegevens die de GBKZ heeft gebruikt bij de waardering van woningen en bedrijven staat vermeld in het taxatieverslag. Eigenaren van een woning kunnen vanaf 1 maart 2015 het taxatieverslag raadplegen via de website www.gbkz.nl of via www.mijnoverheid.nl. Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde, dan adviseren wij u eerst te bellen met GBKZ of te reageren via de website. U wordt dan persoonlijk geïnformeerd over uw aanslag en hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Hierdoor kunt u mogelijk een bezwaarschrift voorkomen en kan een onjuiste aanslag of WOZ-waarde alsnog amsthalve worden gecorrigeerd, zonder dat u bezwaar hoeft in te dienen.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 Creatief? Bijvoorbeeld koken, bakken, kaarten maken, handwerken, schilderen, spelletjes, joelen, klaverjassen, rummikuppen, biljarten, zitdansen. Er is volop keuze. Kosten 3,50 per keer, inclusief een kop koffie. Het is ook mogelijk eerst aan te schuiven bij de eetclub voor een warme maaltijd. Deze moeten dan wel minimaal een dag van tevoren bestellen. De kostprijs 8,50, inclusief de middagactiviteiten. Ook elke eerste en derde zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van de dag door in het gebouw aan de Flemmingstraat 55. En elke vierde zondag ook samen in het Hijk, burgemeester Nijmanlaan. Opgave via de huiskamer van Ook Samen is het hele jaar open. Dus ook in de zomermaanden. Ook Samen is een samenwerkingsproject van de gemeente AMI, Pluspunt en Ook Zandvoort. Ook Zandvoort voert het project uit. just let column, van de week. Selfie stick. Obama heeft er zeker aandacht mee gekregen om zijn Obamacare zorgwet te promoten. Na serieuze interviews laat er opvallende video op internet nu een komische kant van de president zien. Met gekke bekken trekken. Denkbeelden basketballend en zichzelf fotograferend met een selfie stick. Hij sluit af met de treffende woorden Can I Live? Mijn gedachten gingen terug naar vorig jaar december tijdens onze reis. In Thailand hebben wij verbaasd gelachen bij het zien van de eerste selfie-stick in het openbaar. Japanners en Chinezen zijn de voorlopers ermee. Daar stonden we dan bij de prachtige Wat Rongkung, Witte Tempel, in Chiang Rai. Damesmodepopjes die nog snel even het haar, de zonnebril en de hoed moduleerden... alvorens de stok met aangehaakte telefoon helemaal naar voren te brengen... en deze zo te positioneren dat hun hoofden, die tussen dicht bij elkaar waren gebracht... op zijn best vertegenwoordigd konden worden. Met de vingers in een V vredesteken ervoor of enorme groepen met Chinezen die zich luidspringend en giechelend in de meest karikatuurachtige poses manoeuvreerden. Met steeds de andere die de telefoon op een stik voor de menigte hield. Het waren koddige en tegelijkertijd vertederende beelden. Waarom? In beide gevallen bekoorde het. Omdat het anders is. En anders valt op. Anders trekt de aandacht. En anders beïnvloedt. Het is menselijk. Ook bij Obama. Anders dan bij de aanslag in het Deense Kopenhagen. Wat een kopie lijkt van de aanslag in Parijs. En hoe gruwelijk ook weer... daarom hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde aandacht krijgt. Omdat het niet anders is. Het is al niet meer nieuw. Is anders beter? Aangaande data zeker niet. Aangaande ontwikkelingen? Allicht wel. Het zal niet lang meer duren, vermoed ik... voordat de selfie-stick hier aanzien krijgt. Voor hoe lang valt af te vragen? Voor de tijd dat het anders is? Maar we leven, hoe eigenaardig we soms ook doen. Mandy Schorel. Adios, compadre. What must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo go. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us share naar het leukste radiostation van Nederland. Ook Zandvoort, steunpunt voor heel Zandvoort. Breiklub De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid, dat zijn onze motto's. Tijdens deze middag wordt een kopje koffie verzorgd. U hoeft zich niet aan te melden, neem gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen wordt beschikbaar gesteld. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. U kunt denken aan bijvoorbeeld het tienervakantiekamp, de verwenddag voor ex-kankerpatiënten of de oudere dag. Samen breien is voor jong en oud. Ervaring is niet nodig. De deelname is gratis. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho, in de hipste kleuren van uw kleinkind, dat kan allemaal.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 Hun winkelstraat is namelijk al enkele jaren autolu, en dat zou een belangrijke verklaring zijn voor de stilte in de wintermaanden. Via een brief vragen ze de politiek om de Kerkstraat van oktober tot februari open te stellen voor verkeer. Dit zou in de wintermaanden meer reuring in de winkelstraat brengen en de omzet ten goede kunnen komen. Een tweede onverzoek komt van de ondernemers in de Grote Krocht. Zij vragen, ook via een brief, om de tijdelijke omgedraaide rijrichting in hun straat definitief te maken. Vanwege de werkzaamheden aan de Hoge Weg en de daarmee gepaardgaande afsluiting van de Oranjestraat is de rijrichting in de Grote Krocht tijdelijk vanaf de Hoge Weg richting het Raadhuisplein. De ondernemers vinden dit een hele logische richting en horen dan ook terug van hun klanten. Middels de brief vragen ze dan ook om de rijrichting niet meer terug te draaien als de werkzaamheden aan de Hoge Weg straks klaar zijn. Beide brieven zijn opgesteld door het bestuur van de ondernemingsvereniging OVZ en verzonden aan het college van BMW.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 The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they're not listening still perhaps they never Bij Ook Zandvoort kunt u elke maandagochtend tussen half elf en twaalf uur komen koffie drinken. Het ruikt er dan heerlijk in het steunpunt. De koekjes worden namelijk vers gebakken. De koffie en de thee kost 1,10 euro. Voor twee kopjes met vers gebakken tractatie. Roosvisé voor de kleintjes is gratis. Alle inwoners van Zandvoort die van koffie en gezelligheid houden zijn welkom. Loop gerust eens binnen. Onze gastvrouw maakt graag kennis met u en kunt u in contact komen met andere bezoekers brengen als u dat wilt. Bij mooi weer wordt de koffie in onze buitentuin geserveerd. Flemmingstraat 55, telefoonnummer 5740355. Ik herhaal 5740355.